4 uur. met het NOS-journaal. In zee bij Julianadorp hebben hulpdiensten gezocht naar een vermiste zwemmer. De man wilde drie kinderen uit het water helpen. Die werden in veiligheid gebracht. De man zelf werd voor het laatst 200 meter uit de kust gezien. Later meldde de kustwacht dat hij was aangespoeld op het strand en is gereanimeerd. De man is naar het ziekenhuis gebracht. De hulpdiensten waarschuwen voor gevaarlijke stromingen voor de Noordzeekust. Vanochtend werd bij Monster het lichaam gevonden van een jongen van 15... die vrijdagavond in zee verdween. De afgelopen dag zijn in Nederland 366 nieuwe coronabesmettingen geregistreerd. Gisteren waren dat er nog 431. Dat was toen de hoogste dagelijkse toename sinds begin mei. Afgelopen week werden dagelijks gemiddeld iets meer dan 300 nieuwe besmettingen gemeld. De week daarvoor waren dat er gemiddeld 174 per dag. Sinds gisteren zijn ook nog eens zes coronapatiënten opgenomen in het ziekenhuis. Twee mannen zijn in Gouda ernstig mishandeld door een groep jongeren. In de nacht van vrijdag op zaterdag zagen de mannen dat de jongeren rommel maakten. Volgens de politie vroegen ze of de jongeren hun rommel konden opruimen. Toen werden ze geslagen. De mannen liggen zwaargewond in het ziekenhuis. De politie in Gouda zoekt getuigen. Op een aantal plaatsen wordt betoog tegen de coronamaatregelen. Op het Museumplein in Amsterdam staan 100 tot 150 demonstranten. De sfeer is gemoedelijk. In Enschede waren zo'n 100 mensen bijeen. Die spraken ook hun steun uit aan de boeren. Ook in de stad Groningen was een betoging. Daar waren zo'n 100 mensen. De Rotterdamse politie heeft voor de 18e keer in twee jaar... dezelfde automobilist betrapt op rijden zonder rijbewijs. Bij een controle vannacht bleek dat hij zich niet kon legitimeren. Ook gaf hij een valse naam op, waarvoor hij twee weken geleden ook werd bekeurd. Het weer. Steeds vaker de zon. Het is 20 graden in het noordwesten tot 25 graden in het zuiden. Morgen eerst regen en onweersbuien. In de loop van de middag droog en zonnige periode. Het wordt morgen maximaal 22 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is even de hart van de ANWB. Door een ongeluk op de A10-ring Oost richting Ring Zuid...